De Syriërs en Irakezen gaan via dat land... omdat president Lukashenko ze daartoe uitnodigt. Hij wil zo de EU dwars zitten... In Wit-Rusland staan mensensmokkelaars klaar om hen naar Europa te brengen. Een afschuwelijke reis, zegt Ali uit Jemen. So we told them we are dying. We want to eat, we want to food. They said you want to eat, you want to you want to live. You just have to sit until we drop you to Netherlands. Ook Wit-Russische militairen werken mee. Zij begeleiden de migranten naar de Poolse grens. Carnavalsverenigingen in Noord- en Midden-Limburg hebben er begrip voor dat de 11e van de 11e volgende week niet doorgaat. De burgemeesters van de regio besloten vandaag dat de aftrap van het carnavalseizoen wordt afgeblazen vanwege corona. De verenigingen zeggen te begrijpen dat de veiligheid voorop staat. Het is nog niet bekend of carnaval in februari wel doorgaat. Vanaf komend weekend kunnen inwoners van Urk zich in hun eigen dorp laten testen. Er komt een testlocatie voor toegang in het dorp... zodat niet-gevaccineerden elkaar kunnen blijven ontmoeten. Nu moeten ze nog naar een testlocatie in Emmeloord. Zo'n kwartier rijden vanaf Urk. De meeste aanbiedingen in supermarkten zijn voor dingen die lekker zijn... maar tegelijkertijd vaak ook ongezond. Snoep, koek, alcohol, frisdrank bijvoorbeeld. Terwijl de overheid juist wil dat mensen vaker groente, fruit, pulvruchten of vis eten maar dat is veel minder vaak in de aanbieding. Heb je niet zoveel geld, maar wil je toch gezond eten? Dat kan, zegt het voedingscentrum. Koop alleen geen kant-en-klare salades. Nou, omdat daar eigenlijk meer werk eh, in zit om een salade kant-en-klaar eh, te maken. Dan moet het allemaal worden gewassen en gesneden. En daardoor is dat duurder. En als je nou groenten en, en aardappel koopt en zelf een stampot maakt, dan is het goedkoper, omdat je het zelf nog gaat bereiden. Nog een tip, diepvriesgroente is vaak een stuk goedkoper dan verse groenten.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 He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny lives your dog back, no child knows. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best there's ever been. He played Found him mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, we a dog fight, no child, no. dat was de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Ik ben er weer. Mijn stem is zover opgeknapt dat ik in ieder geval weer de show kan presenteren. Joop Sterk, heel erg bedankt voor het eh, overnemen van de afgelopen twee weken. Jullie hebben het natuurlijk ook heel erg leuk gehad met hem in de show. En ik hoop dat het deze week ook weer net zo gezellig gaat zijn. De wekelijkse dosis country, folk, Amerikanen en bluegrass staat in ieder geval weer voor jullie klaar. We gaan weer naar de digitale brievenbus, het spotlight album, de Spiegelplaat. We hebben een hele nieuwe maandartiest. En verder natuurlijk heel veel lekkere andere muziek. Zoals het tweede nummer, altijd in de show, Bluegrass. Ze is de eerste vrouw die de IBMA Guitar Player of the Year Award in de wacht sleepte. De uit Santa Clara, California geboren Molly Tuttle. Ze maakt niet alleen country folk, maar ook Amerikanen en bluegrass muziek. En hoe dat klinkt, dat hoor je nu op Take the Journey. cold nights lead to cold, cold mornings The road keeps going and it never seems to end dat we met Molly Tuttle in Take the Journey Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. Vraag gelijk naar onze digitale brievenbus, want via info.nashvilleradio.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Danny McMahon samen met Jenny Grace. Dit is Lights of Our Hometown. tussen Engeland en Amerika. Uit Engeland Danny McMahon en uit Amerika Jenny Craze. En hun nieuwste single en die heet Lights of Our Hometown. We gaan nu naar 1979 eh, voor een duo die een plaat hebben uitgebracht in die tijd. Wat een veel te lange titel is. Dus laat ik het ze lekker zelf doen.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 There's gotta be a little sometime. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. I'm there to pull you out. And you know gingen naar 1970... reden we samen met Lynn Anderson en Rose Garden. We hebben ook wat nieuwe muziek in de show. Jawel, zeker weten, want Toby Keith heeft vrij recent een nieuw album uitgebracht... en je gaat nu luisteren naar het titelnummer. Dit is Peso in My Pocket. chicken quesadilla heeft even geduurd voordat er een nieuw album van hem was. Maar hij heeft het ruimschoots goed gemaakt met dit nieuwe album... waar je het titelnummer net van hoorde. Peso in my pocket, dat was Toby Keith. En voor nieuwe muziek gaan we weer even terug in de tijd. We gaan naar 1987 voor een nummer wat toen opgenomen werd door Nancy Griffith. Voor haar werd het geen grote hit. Die eer ging naar Bette Midler die het in 1990 opnam. Maar wij gingen dus voor het origineel liedje Over hoop. Nancy Griffith, dit is From a Distance. From a distance. niet wat het is met dit nummer, maar als ik het hoor moet ik toch altijd aan kerstmuziek denken. Nancy Griffith was dit met From a Distance. Ehm, we gaan naar onze nieuwe maandartiesten. Jawel, in de maand november staat de muziek van niemand minder dan Tammy Wynette centraal. Ze is geboren als Virginia Wynette Pugh op 4 mei 1942 in Tremont, Mississippi. Ze, is, eh, ze trad in 1966 voor het eerst op in de Country Box Eddie Show en zong al snel ook samen met Portner Wagner. Al snel verhuisde de gescheiden Tammy met haar drie dochters naar Nashville, Tennessee... in de hoop op een platencontract. Ze deed diverse keer auditie, waaronder ook voor Epic Records producer Billy Sherrill. Deze Billy zag in de eerste instantie niet zoveel in Tammy... maar hij was op zoek naar een zangeres voor een nummer... dat door Bobby Alston en Johnny Paycheck was geschreven. Toen hij Tammy dit hoorde zingen, veranderde hij van gedachten... en gaf hij haar een platencontract. Het eerste nummer dat Tammy opnam is dit dus. Apartment nummer 9. Dit is de Nashville Maandartiest. Just follow the stairs not so very long ago. You walked away from me, and after all the plans we made, you decided to be free. Loneliness surrounds me. remember now keep waiting in this lonely room Just in case you change your mind You'll find me waiting here In apartment number nine Loneliness so number 9 No, the sun will never shine in apartment number 9.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 En Americana staat nu op het programma. Dat Eileen Jewel fan is van Loretta Lynn bewijst wel het feit dat ze een heel album heeft opgenomen met alleen maar nummers van Loretta. Op het album Butcher Haller vind je het nummer wat je nu gaat horen. Eileen Jewel dus en You Ain't Woman Enough to Take My Man. You say I ought to know that he don't wel heel bijzonder hoor, om zo'n bekend nummer van Loretta Lynn in een Americana jasje te horen. Dat was Eileen Jewel and You Ain't Woman Enough to Take My Man. We gaan weer naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar muziek van Amerika. Eh, uit Amerika, niet van Amerika, uit Amerika. Op 16 september kwam de nieuwste single uit van de Darren Morris Band. Een nummer over een man die onder de invloed van een vrouw is, maar dit pas weet nadat ze er niet meer is. Hm? Hoe dat klinkt, dat hoor je nu. She's gonna leave a mark. She's in Alabama. my hallelujah Mississippi River gonna roll right through ya An Oklahoma City twister The second you kiss her, brother hang on Catch your eye like a lightning strike It might even happen to you tonight she put a perfume kiss on the edge of your collar Sharpie on your wrist where she by the minute you meet her. Whiskey never tasted sweeter. You don't know it when you're dancing together. You're making memories lasting forever. She put a perfume kiss on the edge of your collar. Sharpie on your wrist where she leaves her number. Second that she goes, man, you flying cause the feeling's electric When you least expect it She'll put a perfume kiss on the edge of your collar Sharpie on your wrist where she leaves her number Second that she goes, man, you want to call her Call yourself crazy cause maybe you love her You might get to hold her to your last day city twister. The second you kiss her, brother, hang Dat was de laatste single van de Darren Morris Band. She's Gonna Leave a Mark. We gaan naar ons Spotlight album. En dat is een album wat dit jaar is uitgebracht van Lacey K. Boef. Je hoeft niet altijd de talentenshow te winnen om succes te boeken. Dat bewijzen ze dus wel, want ze haalden het tot de top 5 van het zevende 17e seizoen van American Idol. Maar ze heeft inmiddels een contract in de wacht gesleept bij Big Machine Label. En haar debuutalbum is geproduceerd door Dan Huff. Ja, dan heb je toch best wel voor elkaar in de countrywereld, mag ik zeggen. Ze valt op door haar iets wat heese stem, deze countryzangeres uit Texas. En hoe het klinkt, dat ga je nu horen. Dit zijn achter elkaar Shuffle en daarna Used to You. Dit is Nashville Spotlight Album. Yeah, kiss me goodnight You're the first thing I see when I open my eyes Baby, love that, sure do But don't wanna wear out that tune I'm emotionally complicated All I'm saying is I can go from is real persuasive Boy, you're in trouble My heart's on shuffle, babe Fall to pieces, sip some strawberry wine Nashville Spotlight Album. de twee eerste nummers van het Spotlight-album van Lacey K. Booth. En die heet ook Lacey K. Booth. In het tweede uur heb ik nog twee nummers voor je klaarstaan van dit hele lekkere album. Nu gaan we eerst wat folk rock voor jullie draaien. In 2004 namen David Crosby en Graham Nash het album Crosby Nash op. En daar vind je dit nummer ook op terug. Dit is Lay Me Down. Got a blue heart and I lost the love I thought that I could win het oudste nummer voor deze week.